in Boekraat met het NOS Journaal. In een auto in Boxmeer is een dode man gevonden. De politie meldt na onderzoek dat er rekening wordt gehouden met een misdrijf. De auto stond op een verlaten landweg in het buitengebied van de Brabantse plaats, vlakbij de Maas. Een voorbijganger had eind van de middag de politie gebeld omdat hij de situatie niet vertrouwde. Het aantal doden in Mexico na het noodweer van de afgelopen dagen is opgelopen tot 64. Nog zeker 65 mensen worden vermist. Niet eerder viel er in een week tijd zoveel regen in Mexico. Dat kwam door een orkaan en een tropische storm. Daardoor waren er talloze overstromingen en aardverschuivingen. Vooral in de kuststrook ten noorden van Mexico-stad zijn vijf deelstaten zwaar getroffen. Nog steeds zijn sommige dorpen afgesloten van de buitenwereld. De Nederlandse politie doet op dit moment geen onderzoek naar nieuwe dreigingen tegen Geert Wilders. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie aan de NOS. Politie en OM zien geen aanwijzingen voor extra dreiging tegen de PVV-voorman. Wilders legde vrijdag zijn verkiezingscampagne stil... omdat een opgerolde terreurcel in België hem als doelwit zou hebben genoemd. De Zwitserse auteur Dorothee Elmiger heeft de Deutsche Buchprijs gewonnen... de belangrijkste literaire prijs voor Duitsstalige romans. Ze won met haar boek Die Holländerinnen, oftewel de Nederlandse vrouwen. De roman gaat over een schrijfster die met een theatergroep... door de Zuid-Amerikaanse jungle trekt... in de voetsporen van twee Nederlandse vrouwen die daar verdwenen. Het verhaal is losjes gebaseerd op de verdwijning en het overlijden van Chris Kremers en Lisanne Vroon in 2014 in Panama. Aan de prijs is een, een bedrag van 25.000 euro verbonden. Het weer. Vannacht overwegend droog met af en toe wat lichte regen.